9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Bij een gerichte Amerikaanse luchtaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad... is vannacht een Iraanse topgeneraal gedood. Generaal Soleimani was de bevelhebber van een Iraanse elite-eenheid... die in Irak en in andere landen in het Midden-Oosten operaties uitvoert. Hij zat in een konvooi bij de luchthaven van Bagdad... toen hij met raketten uit een Amerikaanse drone werd gedood. De VS zegt dat Soleimani onder meer uit de weg is geruimd... omdat hij plannen maakte om Amerikaanse diplomaten en militairen... in en buiten Irak aan te vallen. Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaring heeft afgelegd... in het liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridwan Taghi... heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn blijft uit veiligheidsoverwegingen geheim, schrijft de NRC. De eerdere advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum, werd in september... voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten... Het liquidatieproces draait om een reeks moorden in het criminele milieu. Hoofdverdachte Taghi werd vorige maand aangehouden in Dubai en naar Nederland overgebracht. In Paterswold is vannacht een man aangehouden na een schietpartij met de politie. Bij de schotenwisseling raakte niemand gewond. De politie had een melding gekregen dat de man zijn vriendin had mishandeld. Toen agenten aankwamen bij de woning van de vrouw werden ze beschoten. De politie schoot terug en de man werd aangehouden. Ook de vrouw is door de politie meegenomen. Het dodental van de overstromingen in Indonesië is opgelopen naar 43. De overstromingen en landverschuivingen in en rond Jakarta van de afgelopen dagen... zijn het gevolg van hevige regenval. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt. In het gebied wonen zo'n 30 miljoen mensen. Volgens het Indonesisch Meteorologisch Instituut... draagt klimaatverandering bij aan de extreme weersomstandigheden. Het weer vanuit het westen trekt motregen over het land. Pas vanavond wordt het droger. Temperatuur vanmiddag tussen 5 en 8 graden.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 Your looks stunning, cause don't ask that question here. This this my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. be. I couldn't stop it, so I let it be. I couldn't stop it, so I let yeah.